Van 11 uur. moeten met het NWS Journaal. In Rotterdam werden opgepakt, zijn bijna allemaal weer op vrije voeten. Van de 198 zit er nog één vast... op verdenking van poging tot zware mishandeling. Onder de vrijgelaten arrestanten is ook advocaat Michiel Pestman. Die noemt het schandalig dat hij werd opgepakt. Hij zegt dat hij alleen bij het protest wilde kijken. Volgens Pestman was het totaal niet duidelijk dat er een noodbevel van kracht was. Agenten die vorig jaar in Den Haag betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez hadden onvoldoende getraind, meldt RTL Nieuws. De agenten zouden jaarlijks 32 uur geweldstraining moeten krijgen, maar dat haalden ze niet. Twee van hen zeggen dat ze maar één uur training hebben gehad. De agenten hadden wel hun toets gehaald. Twee van hen worden vanwege de dood van Henriquez vervolgd. Hillary Clinton geeft de FBI de schuld van haar verkiezingsnederlaag. In een telefoongesprek met geldschieters zou ze hebben gezegd dat de FBI twijfel heeft gezaaid... door eerst een nieuw onderzoek naar haar e-mailgedrag aan te kondigen... en kort voor de verkiezingen weer te zeggen dat er niets strafbaars was gevonden. Volgens Clinton zagen de aanhangers van Trump daarin hun mening bevestigd... dat het systeem corrupt is in het voordeel van Clinton. In Parijs is concertzaal Le Bataclan vanavond officieel heropend. Het is dit weekend een jaar geleden dat terroristen er tijdens een concert een bloedbad aanrichtten. Er vielen toen 90 doden. De heropening werd gevierd met een concert van Sting. In de kwalificatie voor het WK hebben de grote voetballanden geen steken laten vallen. Spanje won vanavond met 4-0 van Macedonië en Italië met 4-0 van Liechtenstein. Er zijn nog drie andere wedstrijden net afgelopen. Israël versloeg Albanië met 3-0. Oekraïne won met 1-0 van Finland. En Wales speelde 1-1 gelijk tegen Servië. Het weer in het westen kan wat lichte regen vallen. Minima vannacht rond het vriespunt.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 Essa mina é zica. caminhos. É Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico, te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica, fica, fica, fica, fica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico, te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico, te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica, fica, fica, fica, fica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico, te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. Pode paneguinho. you dancing? Are you fucking? <laughs> Ink and salt, mixes the noise. Mr. Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is my house. Nothing, nothing, nothing. is your house, and your house is mine, mine, mine.